van 4 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Pitbulls die zijn weggehaald bij hun baasjes mogen worden afgemaakt. Dat heeft de Haagse rechter besloten. Bij een inval in Amersfoort werden in oktober 26 pitbulls in beslag genomen. De eigenaren werden opgepakt omdat ze een hondengevecht zouden hebben georganiseerd. 16 honden bleken zo gevaarlijk te zijn dat ze volgens een dierenarts beter kunnen worden afgemaakt. Met een kort geding wilden de toenmalige eigenaren dat voorkomen, maar de rechter gaat daar niet in mee. Oudscheidsrechter Dick Jol is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur wegens mishandelingen en bedreiging. In 2015 mishandelde hij een vrouw met een ijzeren staaf en bedreigde haar vriend met de dood. Hij was boos omdat ze met een scooter over de stoep reden. Hij moet de vrouw 250 euro smartengeld betalen. De rechtbank in Den Haag acht Jol ook schuldig aan bedreiging van een timmerman met een hakbijl. De verdachte van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund heeft waarschijnlijk alleen gehandeld. Het Duitse Openbaar Ministerie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van anderen, al wordt dat nog niet geheel uitgesloten. De verdachte van 28 zit vast. Het Duitse OM klaagt hem aan voor onder meer poging tot moord en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. De politie kwam hem op het spoor door opvallende aandelentransacties. Hij speculeerde op een koersval van Borussia-aandelen... als gevolg van de ontploffingen bij de spelersbus. Er komt voorlopig toch geen derde jaar WW. De werkgevers zeggen dat ze daar hun handtekening nog niet onder zetten. Ze willen meer tijd om de aanpassing met hun achterban te bespreken. Gisteren gaf minister Ascher het groene licht voor de plannen om de WW weer te verlengen van twee naar drie jaar en werknemers daarvoor te laten betalen. De bonden gingen ervan uit dat de werkgevers vandaag akkoord zouden gaan. Het weer, veel bewolking en af en toe zon. In het binnenland kan een bui vallen. Het is maximaal 15 graden. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en later wat regen. Het weekend wordt wisselvallig bij hooguit 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de meivakantie is het eh, drukker dan anders op vrijdagmiddag. Dit zijn de files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Eemnes 5 kilometer file. 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is groot. Verkeer richting Amersfoort rijdt beter om via Utrecht via de A27 en de A28. Een kapotte vrachtwagen op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. Op de Ring Amsterdam A10 Koenplein, tussen de Koentunnel en Slotenvaart Vijf kilometer stilstaand verkeer. Je kan beter omrijden via de Zeeburgertunnel aan de oostkant van Amsterdam. Daar staat er vijf kilometer file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en Knoop Gouwen. Daar zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 4 kilometer stilstaand verkeer. En 208 Sassenheim-Haarlem bij Hillegom 2 kilometer.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 Een tweede uur hoef ik eh, niet alleen te doen, want ik heb eh, Sander tegenover me zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nou? Ja, goed. Nee, een beetje brak. Ja, nee, dat hoort erbij, hè? Ja. Nachtdienstjes.nl? Eh, ja, nachtdienstjes.nl. Nou, heerlijk. Hey, eh, dit uur eh, gaan we even schakelen met Tim. Kijken over de Formule 1. En misschien dat we aan de Nederlandse top 40 gaan komen. Maar dat weet ik niet zeker. Sowieso gaan we veel muziek draaien van de Europese top 40.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 Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. nadie. Nadie, nadie, con mi cuerpo negro puro, puro chantaje, puro, puro chantaje pretty boy. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited.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 Na het, denk het volgende nummer of naar JP Cooper, moet ik even kijken. Gaan we contact opnemen met Tim Koemans, kijken hoe het staat met het Formule 1 van afgelopen weekend. Maar eerst de nummer 9, Lord. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you? That you said that you would always be in love but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor. But I hear sounds in my mind. would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you?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 En ondertussen hebben we een uh, Astra-verbinding eh, kunnen leggen met eh, niemand minder dan onze... Race Radio, Pit Report. Onze Pit Reporter, dus zullen we maar zeggen. Onze enige echte Tim Kommans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey, wat een goede Astra-verbinding hebben we, zeg. Wat zeg je nou? Wat een goede Astra-verbinding. Astra-verbinding? Ja, satellietverbinding. Oh, ja. <laughs> het schijnt te werken. <laughs> ja, deze doet het. Top. <laughs> ja. Hé, hey, afgelopen weekend, wat, wat, wat was er allemaal aan handje <clears throat> op? ja. Jeetje. Kijk, eh, eh, ik zeg altijd zelf, eh, soms zit het mee, vaak zit het tegen. En dit was nou typisch zo'n weekend dat het allemaal een beetje tegen zat. op zich, Bahrein, een circuit, daar werd gereden afgelopen weekend met de Formule 1. Ehm, voor de twaalfde keer al inmiddels, geloof ik. Bahrein, een circuit wat normaal best wel de Red Bulls ligt. terwijl ehm, we intussen op de achtergrond iemand flink dwars over het circuit zien gaan. <laughs> Ehm, <laughs> een mooie Experience dag vandaag op het circuit. ja, Bahrein, een circuit wat ik zei, uh, ligt de Red Bulls aardig. Eh, we veel downforce nodig. Eh, de, afstelling van de auto is belangrijk. Ehm, wel met twee hele lange rechte stukken. Dus je zag dat de Red Bulls in sector 1 en 2 heel goed mee konden komen met de Ferraris en de Mercedes'en in zowel de vrije trainingen als de kwalificatie. Ehm, behalve in sector 3, daar liepen ze toch weer een beetje de schade op. Maar eigenlijk het verschil in rondetijden was minder groot dan de afgelopen twee wedstrijden. En dat bood toch perspectief. Dat betreft Max zelfs eh, vrije training 3 bovenaan dat ging allemaal super netjes op zaterdagochtend. Eh, en vervolgens in de quali, ehm, ja, natuurlijk netjes doorgestoomd naar eh, Q3. En ehm, vooraan, eh, ja, Vettel en Hamilton hou je gewoon nog niet bij. Daar ging dan, en, en Bottas zat ook goed bij tijdens de kwalificaties. En Max die ehm, in eerste instantie op, geloof 5 vijf of zes tiende zat op P5. Nou, dat, op P4 zelfs zat hij in eerste instantie. Kimi had een slecht rondje. en vervolgens wil hij zijn, dat zei hij zelf achteraf, zijn snelle ronde ingaan. En werd hij opgehouden door Felipe Massa. Ehm, waardoor je dus zoveel snelheid uit de auto moet halen dat alles meteen weer afkoelt. En je dus eigenlijk de piek in je band niet meer kunt halen. Dus die, die ene snelle ronde die je eruit moet persen, er is natuurlijk ook geen tijd meer voor een recap op dat moment. Ehm, dat, dat betekent dat de auto van Max niet helemaal lekker op temperatuur was, zei hij zelf. Kon zijn tijd niet meer verbeteren en ze zakt daardoor uiteindelijk naar de zesde startpositie. Ehm, wat op zich geen groot drama is, maar hij zei zelf dat hij toch verder van voor had willen zitten. Eh, Ricciardo op P4 en Kimi dan op P5. Dus dat gaf maar aan dat de Red Bulls er toch best aardig bij zaten. Dan de start van de wedstrijd. Max echt een eh, fantastische start. Uh, pakt direct Kimi Räikkönen op het rechte stuk al. Uh, kiest daarna een, een, goede lijn en verschalkt ook meteen Ricciardo in de eerste twee bochten. En wat er daarna gebeurt, overigens Bottas, die vol position trainde voor het eerst. leuk voor hem natuurlijk dat hij zich een beetje kan gaan mengen in het gevecht voorin. Ehm, al snel Vettel een goede start en ging daar uiteindelijk voorbij. Maar het leuke was dat de top 5 eigenlijk aan het touwtje bleef hangen. En dat noemen ze dan een DRS-train, zoals dat heet. Eh, de voorste heeft het voordeel van de schone lucht. En alles wat binnen een seconde erachter zit, kan blijven hangen in de vuile lucht. Omdat ze met de DRS daar steeds weer naartoe rijden. Um, dus eigenlijk de volledige top 5 op Kimi na. Die, want die werd verschalkt door Massa bij de start die lag op P7 en was eigenlijk snel de aansluiting kwijt. Uh, bleef bij elkaar hangen. En dat zag er leuk uit. Max, eh, Max zat daar heel netjes tussen. Zat achter Lewis Hamilton, die op dat moment P3 ligt. Ehm, en roept op een gegeven moment over de boordradio... jongens, ik ben sneller, we moeten wat gaan doen. Nou, dat was ook met Vettel aan de hand. Die lag op dat moment op P2 achter Bottas, die de leiding had gehouden. Um, en zowel bij Ferrari als Red Bull gingen de tactische mannen aan het werk. En haalden de jongens eh, eerder naar binnen. En dan hebben we het over Vettel en Verstappen. En dat noem je dan de undercut die je probeert te maken. Wat houdt het nou in? Ehm, jij beslist om een rondje eerder naar binnen te gaan. rekent het zo uit dat je in een gat terechtkomt in het veld daarachter. Want je zit nog vroeg in de race, dus het veld ligt nog vrij dicht bij elkaar. Ehm, en dan zorg je dat je met één super uber power lap die gaat uit. Dus meteen de, baan op vol, vol, volle pond. Hoop je dat je zo'n marge kunt pakken dat je nadat als, als jouw eh, zeg maar tegenstander daarop reageert. Ehm, die gaat natuurlijk een ronde later naar binnen, want die wil eh, niet dat jij sneller bent en er dan voorbij komt. Eh, dat je in dat ene rondje een marge opbouwt die zo groot is dat je er uiteindelijk voor zit na de pitstop van je tegenstander. Dat leek allemaal te werken, totdat er een safety car situatie eh, ontstond. Is maar heel even ontgaan waarom precies. Oh nee, dat was eigenlijk heel simpel. Ehm, Max Verstappen crasht in die ronde eh, als hij de pitstraat uitkomt. Hoe kon je die vergeten? Ja, nee, dat, maar het feit was dat er daarvoor al iets gebeurde waardoor de safety car eigenlijk uitkwam. En op dat moment zagen we ook ineens dat Max in de muur stond. Eh, bij de Red Bull van hem eh, was er bij de achterremmen wat misgegaan. Eh, waardoor alle remdruk naar voren wordt verplaatst in een gescheiden remsysteem in zo'n auto. en dat houdt in dat je eigenlijk passagier bent in je eigen auto. Op het moment dat jij je rempedaal aanraakt, blokkeert de hele boel en kun je helemaal niks meer. En dat zie je ook in de, de beelden bij Max. Hij, remt aan aan het eind van een lang rechtstuk en de auto schuift eigenlijk onbestuurbaar recht door de muur in. Geen harde klapper, zeg nog volgens mij raakte hij de muur heel zachtjes. Ehm, maar wel genoeg om eh, <laughs> de Red Bull af te schrijven en in ieder geval niet meer te kunnen rijden. En het was zo dat Carlos Sainz eh, in de tussentijd ook een eh, ongelukje had met Lance Stroll. Waardoor er dus twee plekken op de baan vanaf zijn hand was. En de wedstrijdleiding besloot om een safety car neer te zetten. En dat werkte in de hand van Vettel. Want de rest klapte daarmee meteen naar binnen toe. Ehm, maar de tijdwinst was reeds gemaakt door Vettel. En die hoefde niet meer. Dus die kwam vooraan het veld te rijden. En als je dan bedenkt dat Max op dat moment vlak achter Vettel reed. En met vlak achter bedoel ik een seconde of twee. Eh, had Max dus op P2 gelegen als die eh, remmen niet waren eh, gestopt met werken. En de pace van de Red Bull was dusdanig goed op dat moment dat we er met z'n allen een mooie verwachting van hadden. En dat was eigenlijk het weekend voor Red Bull. Ricciardo kon in de rest van de race de pace niet echt meer bijhouden. Vettel reed vooraan weg. Bottas en Hamilton een beetje onderling in de clinch. Van ja, wie gaat nou Vettel proberen binnen te engelen? Hamilton hoor je dan blaren over de radio dat Bottas niet bijhoudt. Nou, wat gebeurt er een rondje later? Bottas gaat aan de kant, weet je, dat soort dingen. En uiteindelijk eh, is dat ook eh, de uitslag geworden. Eh, Hamilton aan het eind van de race wel wat sneller dan Vettel. Vond het gat aardig dichter, maar de tijd was te kort. Het aantal rondjes was te kort. Vettel wint, Hamilton op P2, waardoor het vooraan lekker spannend blijft. Zeven puntjes verschil nu weer in het voordeel van Vettel. Uh, Bottas op 3 daar toch wel uh, serieus al wat punten achter. Ik geloof 30 punten al verschil met Vettel. Ehm, intussen is het Kimi Räikkönen op P4, vier puntjes achter Bottas. En Max en Ricciardo op 5 en 6. Ehm, dat is geen nieuws. Het is alleen jammer dat Red Bull dus nu al twee ditmop finishes achter de naam heeft staan. En daarmee al 50 punten achter staat in het constructeurskampioenschap. Ehm, dus dat is eigenlijk een beetje, ja, het is gewoon jammer. Het is jammer dat het er niet helemaal uitkomt. Helemaal op een baan waar het dan eigenlijk zou moeten kunnen lukken. Eh, en helemaal als je dan Max na een rondje of tien over de boordradio hoort schreeuwen van jongens, ik ben sneller, we moeten wat doen. Ja, dan ga je er toch voor zitten en dan is het echt vet balen dat die Red Bull ermee eh, mee uitscheidt. Maar dat, eh, dat kan gebeuren we gaan met eh, verse moed gaan we naar het eh, eerstvolgende raceweekend kijken. En dat is op eh, Sochi in Rusland. Ja, dat is over zes dagen is dan de eerste vrije training. Yes. In Rusland inderdaad. En daar weer volledig nieuwe kansen voor uh, Max Verstappen. Onder andere in de F1. Yes. Niet echt een baan voor de Red Bulls. Maar we hebben met de Toro Rosso gezien dat Max daar toch redelijk uit de voeten komt. Dus ja, we zijn toch wel weer benieuwd. Nou Tim, hartstikke bedankt. Het is wel, het is wel de oh. laatste wedstrijd van de Malaise. Hebben wij begrepen. Want het is zo dat vanaf eh, Barcelona, en dat is race nummertje 5 in het kampioenschap, dus dat is de, na Sochi is dat, uh, rijdt Red Bull voor het eerst met een volledige 2017 power unit, oftewel de motor. Ehm, dus dat zou al een verschil moeten maken. En dan vanaf Canada, dat is race 7, zouden ze met een volledig nieuwe, eh, ja eigenlijk base auto, en dat klinkt dan negatief, maar dat is in dit geval positief, volledig vernieuwde auto met zowel nieuwe afstellingsmogelijkheden als eh, eh, eh, een nieuwe downforce setup van de auto en een nieuwe motor. En dan, vanaf dat moment, heb ik goede hoop dat ze terecht wel dicht bij elkaar komen. En dan zou het nog wel heel spannend kunnen gaan worden. Nou, dat is over twintig dagen begint dan de race van Spanje. Maar eerst over zes dagen. Dus nog even met de oude motor doorkloten, om het zo maar te zeggen. Yes. Hey Tim, hartstikke bedankt. Volgende week... ja, dan hebben we weer de eerste en tweede vrije training, denk ik, gehad.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 Dat noemen we met eh, nummer 4 van eh, deze week. Die is in handen van de Rondé. It doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally staat. Op nummer 5 vonden we de Chainsmokers met uh, Paris. Die heb ik even eh, vanwege de tijd uh, overgeslagen. Hey, wij gaan naar de top 3 toe van deze week. Maar niet voordat ik de top 3 van vorige week aan je heb laten horen. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel.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 Kan er niks aan doen. Hij snel door eh, met de nummer 1 van deze week. Die is wederom blijven zitten. 13 weken lang alweer in de lijst der lijsten. En Sheeran is dit met Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.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 27e jaargang, aflevering 16 van vrijdag 21 april 2017 zitten we weer op. Deze week hadden we 9 stijgers, 24 zittenblijvers. Jezus, zoveel, ja zoveel. 6 dalers en één nieuwe binnenkomer. Harry Styles is in de lijst terecht binnengekomen. Ik zeg bedankt weer voor het luisteren. Volgende week tussen 3 en 5 ben ik er gewoon eh, weer bij. Maar dan voor de helft. Ja, nu ben ik compleet. En eh, ik zeg... Eh, ja, doei doei. Dankjewel hè, Sander. Ja, graag gedaan. Ik, ik miste op een gegeven moment wat geluid.